Twee uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Brazilië is het aantal vastgestelde coronabesmettingen de half miljoen gepasseerd. De teller staat nu op ruim 514.000. Daarmee telt het land na de VS de meeste vastgestelde besmettingen ter wereld. Er werden de afgelopen 24 uur 480 nieuwe sterfgevallen gemeld. Een dag eerder waren dat er nog bijna 1000. Het dodental in Brazilië staat nu op ruim 29.000. Alleen de VS, Groot-Brittannië en Italië hebben meer geregistreerde doden. Tientallen Amerikaanse steden zetten zich schrap voor een nieuwe avond en nacht met demonstraties. Voor de zesde dag op rij gaan actievoerders de straat op na de dood van een zwarte arrestant door politiegeweld. En onder meer Minneapolis, waar de protesten begonnen, Chicago, Philadelphia en Washington zijn betogingen aan de gang. In minstens twintig steden is een avondklok ingesteld en ook staat de Nationale Garde paraat gisteren werden in zeker 30 steden honderden demonstranten opgepakt. Bij de reorganisatie van Tata Steel zullen geen gedwongen ontslagen vallen bij de Nederlandse tak van het bedrijf. Dat stelt Tata Steel Europe in een verklaring. Het is een reactie op de onrust die twee weken geleden ontstond na het plotselinge vertrek van de topman bij de IJmuidense tak van Tata Steel. De ondernemingsraad en medewerkers zijn ervan overtuigd dat het vertrek gedwongen is. Tata Steel Europe benadrukt verder dat er geen sprake is van afsplitsing van het bedrijf in IJmuiden. En de organisatie van de Primera División heeft het speelschema bekendgemaakt van de voetbalcompetitie die over een paar weken weer wordt hervat. Koploper FC Barcelona gaat op zaterdag 13 juni op bezoek bij Real Mallorca. Real Madrid speelt een dag later in een lege eigen stadion tegen Eibar. Eh, eerder werd al bekend dat de competitie begint met de stadsderby van Sevilla op 11 juni.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 Tengo por esa mujer, tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir subido por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por A new energy source has been engineered by Swedish industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us.